Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaar gewond geraakt bij een aanval. Matthias Ecke, Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische SPD, moest in het ziekenhuis worden geopereerd, zegt de politie. De 41-jarige Ecke werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was. Eerder zou de groep ook een campagnemedewerker van de Gruden hebben belaagd. In Cairo wordt verder onderhandeld over een staakt het vuren in Gaza. Een delegatie van Hamas praat met onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de VS. De Amerikaanse nieuwsite Axios schrijft dat de VS-topman Bill Burns van de CIA heeft afgevaardigd. Volgens de nieuwsite geeft dit aan dat de Amerikanen grote druk voelen om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen. Hamas liet gisteravond weten met een positieve instelling de gesprekken in te gaan. Een Israëlische betrokkenen tempert in de Times of Israel de verwachtingen voor een snel akkoord. Een 45-jarige jurist heeft in Groot-Brittannië 7,5 jaar cel gekregen... omdat ze voor klanten frauduleuze aanvragen deed voor verblijfsvergunningen. Zo misbruikte ze onder meer een regeling die was opgezet voor slachtoffers van de fatale Grenfell-brand. Daarmee kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Tussen Eindhoven en het Duitse Aken rijdt voorlopig geen intercity. Ook het plan om alleen s ochtends voor 8 uur en s avonds na 8 uur... een snelle trein heen en weer te laten rijden is van de baan. Voorlopig moeten treinreizigers in Heerlen overstappen op een boemeltje... dat ruim een half uur onderweg is naar Aken, 20 kilometer verderop. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt tegenover L1... dat een snellere trein niet haalbaar is. Dan het weer. Hier en daar zon. Op veel plaatsen raakt het bewolkt bij een graad of 17. Later vanuit het zuiden buien met kans op hagel en onweer. Ook tijdens dodenherdenking regen en een matige tot vrij krachtige wind.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 Take a tip from me now, yeah En ook voor eh, de muziek luister je lekker naar ZFM met uh, zojuist eh, de Blow Monkeys. En it doesn't have to be that way. Welkom terug, het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag, Thomas. Ja, we zijn er weer. Ja, en je hebt een leuk dier uitgekozen hè, voor zometeen om half vijf. Poekie. Poekie. Poekie, Poekie. Nou, voor Poekie blijf je lekker luisteren. En wat gaan we voor de rest allemaal nog doen? Ja, we gaan zo bellen met Randall Lawson. Want eh, het is eh, weer volop racen dit weekend in eh, Miami. En dan om half vijf natuurlijk dier van de week Poekie. En eh, nou ja, dan eh, tegen die tijd zal ergens Fred hij ook wel weer binnenkomen. Dus ja, ik ben zeker. Benieuwd Zometeen zit hij er weer. Dus, eh, wat hij gaat doen in Entertainment for You tussen 5 en 7. Lekker blijven luisteren. En wij gaan nog twee platen daar. Oh ja, hier wil ik maar bij vertellen. <laughs> Want we hebben natuurlijk Europa Pa, waar we donderdag mee bij, op het Songfestival zijn. In 2004, toen was de winnaar van het Songfestival Oekraïne. Ja. Ja, en eh, met een heel mooi nummer. Die gaan we nog een keer draaien. Het nummer uit 2004. Ruslana met eh, Wild Dances. line wanna be loved I'm wild Zo komen we vast eh, weer in het zweertje van het Songfestival. De Wild Dancers, de winnaar 2004, de Oekraïne Ruslana. Zometeen de Pit Report met Rendel Lawson, maar eerst deze. mooi we houden, deze van eh, de Simple Minds. En uh, Someone, Somewhere, een eh, ja, lekkere plaats zo vlak voor... ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Precies, want we gaan weer naar Beverwijk toe, geen spa meer... Nee, we gaan gewoon weer lekker naar Auto Autopassion in Beverwijk, naar Rendel Goedemiddag Rendel. Goedemiddag, waar het een stuk warmer is dan op Spa vorige week. Ja, was het, eh, was frietjes? <laughs> ja, dan was het koud. Want als het daar gewoon in die Ardennen koud is, is het ook echt koud, kan ik je vertellen. Wauw, hé. <laughs> maar je hebt weer een heel mooi weekend gehad, hè, daar? Ja, we hebben een weekend gehad daar met eh, ontzettend veel eh, leuke wedstrijden. En allemaal weer mensen die uiteindelijk, al stond de auto als een wokkel op de trailer, naar huis gingen met een heel <laughs> grote lach op het gezicht. En dan is ons, mijn doelstelling is ja, gehaald, zullen we maar zeggen. Dus dat is helemaal prachtig. Hè? Zeker, zeker. Ja, met ja. Eh, ja. hele grote raceklasses. hè met een uitgebreid veld hadden we het vorige week ook over. Ja, eh, we hadden, een veld van 68 auto's. 68? En, 68 eh, auto's, ja, dat zijn er iets meer als we eh, hier en daar weggaan. ging wel heel veel stuk technisch, dus we zijn uiteindelijk geëindigd de laatste wedstrijd om het 51. Dus we zijn beter wel 17 kwijtgeraakt. En we hebben ook wat ja, hele gevaarlijke crashes gehad. En ik ga jullie één ding vertellen. Nooit van je leven in Verviers in een ziekenhuis belanden, want dan hebben ze allemaal de verkeerde diagnoses. Dus dat, was hem ook niet helemaal. <laughs> maar nee, we hadden die, eh, die bleek haar nek gebroken te hebben. Dat, dat leek zo. En die diagnose werd gesteld. En eh, toen zijn ze toch naar huis vervoerd in Zwitserland. En daar hebben ze de volgende dag een heel grote eh, specialist bij gehaald. En toen bleek er uiteindelijk helemaal niks aan de hand te zijn. Dus dat zijn wel van die dingetjes dat je denkt, gelukkig wel. Maar aan de andere kant, <laughs> je zit, je, zit, helemaal in de rats. En dat blijkt er gewoon eigenlijk helemaal niks aan de hand te zijn. Dus nee, Vervier, ziekenhuis. Niet doen, niet doen. Heel ver van weg blijven. Ja, oké. ja. Maar wat, een, wat verschil in diagnose dan, hè? Niet ja, normaal ja, ja, uiteindelijk wel. En daardoor kon ze, en eh, het gaat om mende Hennessy, eh, daardoor kon ze de maandag op het vliegtuig naar Amerika. En ik heb net de foto's gezien, eh, ze rijdt daar nu dwars door Amerika en rally een hele oude Chevrolet Nova. Dus ze is gewoon aan het, racen daar en eh, niks aan de hand. Dus het gaat helemaal goed. Nou, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Zeker, ik zit nog even aan het grote startveld te denken. Als je dat op een, eh, een baantje van 4 eh, kilometer hebt eh, met zoveel auto's... dan, dan haken ze aan het eind weer aan, hè? aan het begin met de start, zeg maar, zo'n beetje. Spaar is gelukkig heel erg groot. Daarom, spaars wordt langer daar kan het ook uiteindelijk wel. En jongens, ze, hebben daar eh, lange afstandwedstrijden. Dan gaan ze met meer dan 140 auto's weg. Dus het kan ook gewoon op die baan. Eh, en dan is het wel druk. Maar er kan nog steeds gereisd worden. Maar vergis je niet, eh, in juli komen we natuurlijk met het hele Eidse 7 verhaal. Met de twee startvelden naar Zandvoort. Naar nou, de Zandvoort Trophy. in juli is dat 12, 13, 14 juli. En dan hebben we ook twee keer gewoon 50 auto's aan de stad. Dus ook op Zandvoort kan het hoor. Dus wordt ook volle bak. Zeker, maar hebben we volgende week niet die eh, historische Zandvoort Trophy? Ja, volgende, week hebben we de eh, historische Zandvoort Trophy met verschillende race-series. Uh, en formuleklasses en tourwagens, dus dan rijdt er ook van alles. En, uh, en er zijn ook nog door, ik geloof 402 events, wordt daar een heel groot event met klassieke auto's gehouden. Dus als je een klassiek hebt, moet je even naar die site gaan kijken. En dan kan je volgens mij kan je daar tegen gereduceerde tarief, kan je de, de, zeg maar de paddock op met je oldtimer. Nou, hopen dat het een beetje mooi weer worden, want dat mag ondertussen wel een beetje, denk ik. Eh, dan, eh, ja, dan eh, leuk, dan wordt het eigenlijk ook een groot, groot gezellig feestje. En dan kunnen de mensen allemaal het nieuwe pitcomplex gaan bewonderen natuurlijk, wat heel mooi is geworden. Ja, is afgelopen week opgeleverd, dus... Ja. Ja, ja. Salford is weer klaar voor de toekomst. Ja, meteen met Robert van Overdijk, die wat aandeeltjes heeft gekregen of gekocht. En voor vijf jaar blijft, geloof ik. Ja, dus, ja, ja minimaal maar hij is, eh, eh, hij is, meteen ook mede-eigenaar, hè? Dus, ja, eh, ja, ik weet niet voor hoeveel procent, maar hij zit er wel in, in met aandelen. Dus ja, dan wil je wel extra hard werken, denk ik, de eerste komende <laughs> vijf jaar. Dan gaan je aandelen omhoog. Ja, dat is ook zo. Dat zijn meestal wel de goede dingen, hoor. Maak iemand ook een medebaas in... Nou, maar dat betekent ook wel dat hij heel veel vertrouwen natuurlijk heeft in, eh, in de toekomst van het circuit. En dat is natuurlijk alleen maar lekker. Maar eh, anders ga je dat soort dingen niet doen. En hij, heel eerlijk, wat hij de afgelopen jaren nu gedaan heeft met zijn ploeg, met zijn crew. En ik ken een aantal mensen daarvan. Ja, ik heb daar wel toch een hele hoge pet voor. Hoor. Dat vind ik gewoon echt enorm knap eh, wat daar gebeurd is. Want eigenlijk, uh, voordat Bernhard het overnam, was het circuit eigenlijk ten dode opgeschreven. Klaar. Weet je, had er een bungalowpark van gemaakt of iets anders. En nu staat er gewoon een heel mooi circuit, wat ook weer een hele mooie naam heeft. En dat hoort gewoon toch ook wel een beetje bij Nederland als je daar een drievoudig wereldkampioen hebt rijden natuurlijk. Maar, eh, net zoals eh, Assen gewoon de, de, voor de motorraces eh, de tempo is, moeten we ook een beetje een tempo voor autosport hebben. Gewoon ergens anders op een plekje in Nederland. ja, dat is absoluut Zandvoort. Ja, zou het zo zijn dat Bernard het circuit alleen maar gekocht heeft omdat Max het zo goed deed? Nee, want hij was er al mee bezig voor het Max, Max zeg maar zo bezig was. En voordat dat wou ik zeggen. iets met een Grand Prix van Zandvoort bezig was. Daar hebben zij ook gewerkt om dat naar, eh, naar Nederland te krijgen. Als dat niet was gelukt. Dat was natuurlijk ook een heel ander verhaal voor Zandvoort geweest. Er waren al die verbouwingen niet geweest, al die nieuwigheidjes en dat soort dingen niet. Dus ja, dat is wel het werk van die hele crew op Zandvoort, dat dat uiteindelijk gelukt is. En eh, ja, ik denk dat gewoon, eh, zeg maar, de jongens die nu gewoon de boel leiding geven, gewoon goed bezig zijn. Gewoon klaar. Dan kan je, ik, ik, ik kan er niet heel, heel veel voor zeggen dat het daar niet goed gaat. En eh, nou, we nou, Bernard toch misschien een hele goede visie gezien. Met zijn mensen eromheen. Dat hij gezegd hebben, wij kunnen iets heel heel groot hier weer van maken. Nou, dat, dat gebeurt. Want we gaan daar toch weer een mooie Grand Prix van Nederland krijgen natuurlijk. Zeker, en hij was, eh, gisteren was hij ook, uh, eh, het hele weekend zit hij daar, eh, Robert van Overdijk. in naar Miami natuurlijk. Ja. En ja, ik zag dat interview met hem op via Viaplay, werd hij geïnterviewd. En uiteraard gefeliciteerd dat hij weer voor een aantal jaren de directeur blijft op Zandvoort. En eh, ja, nou ja, hij is daar ook niet voor niks natuurlijk, hè? Nou, kijk, ze kijken natuurlijk allemaal een beetje bij elkaar af. En eh, eh, heel, heel even, Miami is natuurlijk één grote freakshow. Als jij gewoon net doet of daar meer ligt met bootjes erin en dat soort dingen, dan ga je natuurlijk heel ver. <laughs> het is daar natuurlijk allemaal van gezien en gezien worden. Ik weet niet of Zandvoort, dus ik denk dat Nederlanders wij daar veel te nuchter voor zijn in heel verhaal. Zijn we, ja. Dat ze, denk niet dat ze meer op 2 een, een meertje zullen gaan maken met bootjes erin. <laughs> We hebben een hele zee, 100 meter verderop, zeg maar. <laughs> zit daar de boter dan maar neer, zeg ik. Maar nee, eh, eh, eh, ze kunnen natuurlijk altijd van elkaar leren. En natuurlijk, je moet je gezicht laten zien, want er worden afspraken gemaakt dat je als klein Nederland, hè, dat moeten we goed begrijpen, die, de Formule 1 is zo'n groot internationaal netwerk en eh, eh, van gezien en gezien worden. Dat je uit klein Nederland uiteindelijk toch een Grand Prix krijgt, is gewoon heel knap. Of Max nou wel of geen wereldkampioen is, dat maakt helemaal niet uit. Je hebt wel die Grand Prix binnen, want er zijn natuurlijk heel veel landen in het buitenland waar gewoon veel en veel en veel meer geld zit. Ja. Eh, en, als, en als er geen circuit is, dan bouwen ze er eentje. Nou, voordat jij hier een nieuw circuit kan bouwen, dan moet je ongeveer 300 eh, muisjes doodgemaakt hebben en eh, 200 krekels. Anders gaat het gewoon niet lukken. Kijk, het land niet. Dus daar kan dat gewoon allemaal. En die centjes zijn daar daarvoor. En daar moet je wel tegen boksen. Maar, eh, het is niet voor niks, hè. En Magnacourt en Paul Ricard in Frankrijk. Het zijn megabanen, megacircuits. Ze hebben geen Formule 1, Frankrijk. Zo'n groot land, ook met de automobielindustrie. Ze hebben geen Formule 1. En wij wel, lekker. En wij wel. Duitsland hetzelfde. Ja. Jongens, Noerenburging, Hockheim, iconen. Dit weekend is een heel groot, is de Bos Hockheim Historic op, eh, in Hockheim in Duitsland. Heel groot historisch evenement. En met eh, ja, heel veel toerwagens, maar ook heel veel mooie uh, formuleauto's. ze hebben geen Grand Prix. Dat hele kleine Zandvoort, het is een klein kustplaatsje. Als je twee keer terugschakelt, zeggen waar ben je het, dorp uit daar. Eh, heel simpel, ze hebben een Grand Prix, hè? Nou, daar, moeten moet ook Zandvoort enorm trots op zijn. Absoluut. zeker. Nou ja, Marcel, dat eh, we bij de zee liggen natuurlijk, doet het wel lekker eh, voor, de, voor de beelden, zou ik maar zeggen, toch? Ja prachtig. Ja. Eh, ja, kijk, dat het een beetje oud strand is, daar gaan we het maar niet over hebben, toch? Nee, want eh, ja, Robert van Overdijk die staat ook helemaal te promoten... dat ze van het circuit ook een strandpaviljoen hebben. Ik denk, nou ja, dus zo trots moet je er niet op zijn als je hem nou ziet, hoor. Dus, eh, <laughs> die oude meuken. Die oude meuken met, <laughs> met al die beestjes die er niet moeten zijn, daar rondlopen. Dus, nou, misschien kijken wij er anders naar. Kijk, als daar een Amerikaan binnenkomt en die ziet een strandpaviljoen... en die woont ergens midden in Texas, was alleen maar van die die platforms hebben. Ja, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Die vindt het prachtig. Wij kijken er misschien met een andere oog naar. Maar nee jongens, uh, Zandvoort, eh, iedereen die in Zandvoort woont, elke ondernemer moet hier gewoon super trots op zijn. Ja. En, en zegt de Amsterdammer, hè? dat is heel wat hè. <laughs> Nou ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja maar eh, nee, ja, Strand heeft natuurlijk wel de voorheen Ries heeft natuurlijk wel een zwembad, hè? Dus dat is dan wel weer ah, uniek. zwembad op het strand. Ja, eh, zwembad op het strand, ja. Nou ja eh, er zijn ook een paar grijze hersencelletjes verdwenen. Zeg nee, maar het is een, de een beetje Amerikaans, eh, denk ik, of niet? <laughs> Ja, nee, laten we daar maar niet over hebben. Dat gaat niet helemaal worden. Nee, nou, waar we het ook niet over gaan hebben, maar ik kaart het toch even aan. Uh, ja? Adrian Nui. Zeg jouw naam, zeg jou die naam wat? Ja, nou ja, gewoon. Uh, Adrian gaat weg. Dat is wat, hè? Ja. En, en nu is iedereen in paniek. En eh, we hebben het vandaag in de winkel heel veel erover gehad. Uh, wat moeten nou met Red Bull en dit en dat soort dingen. Jongens, geloof mij, eh, ik, ik heb het vanmiddag proberen uit te leggen. Ehm, je moet zo zien, de technische staf van Red Bull is een soort uurwerk. Dan, zo moet je het gewoon zien. Het is een, een, een groep van heel veel radertjes die allemaal in elkaar verweven zijn. En die zorgen dat uiteindelijk dat, de tijd, dat, dat het radertje zeg maar, allemaal goed loopt en de tijd goed loopt. En de Newey moet je een beetje zien als een secondewijzer. Die is heel erg zichtbaar. En die controleert de boel een beetje. Maar uh, als seconde secondewijs weggaat, blijft het radertje nog steeds lopen. Het klokje blijft nog steeds werken. Trek je die eruit, dat klokje gaat, gaat, gaat niet in één keer helemaal fout. Ik denk dat Red Bull eh, dat Newey enorm veel betekend heeft eh, toen hij 15, 16 jaar geleden bij Red Bull kwam. Eh, je wordt geroepen 18 door iemand anders, ik, ik, heb weer de kennis niet. Dat hij zo lang geleden bij Red Bull kwam, toen was het natuurlijk eigenlijk nog helemaal niks. Hè? Ze wisten helemaal niet aan welke toe ze gingen beginnen. heeft hij, uiteindelijk heeft hij denk ik voor gezorgd dat er een verschrikkelijk goede technische staf is gekomen. die technische staf die bestaat ook geloof ik uit 100 man. Hè? Het is niet één mannetje die alles doet zoals iedereen denkt. Het zijn iets van 100 mensen die daar op kantoor werken. En dan op de laptop en hij doet het op een stukje papier. Eh, die man heeft natuurlijk zoveel kennis uit zijn verleden meegenomen. Eh, maar die heeft hij ook overgedragen aan andere mensen. En eh, dus ik ben niet zo bang dat het uiteindelijk niet doorgaat. Of dat als Newey wegvalt dat Red Bull opeens geen goede auto's meer kan bouwen. Die, die groep die er zit, goed op elkaar ingewerkt. hebben eigenlijk al gezorgd denk ik voor 99% dat die auto er staat. Nou, dan is Newey weg. Nou, dat is dan jammer. Eh, maar die auto gaat er geen, eh, geen klap eh, minder hard om. Daar ben ik echt helemaal niet bang voor. En ook de komende jaren niet. Dus, en ja, wat Nieuwie gaat doen, ja, misschien naar zijn bootjes sleutelen, ik weet het niet. Uh... Nou ja, ja, Tom Coronel, die zei dat, hè? Gewoon aan zijn boot gaan werken. Ja, ja, dus uh, nou, en eigenlijk, die man die loopt al zo lang in de Formule 1 eh, rond. Die heeft zulke mooie eh, auto's gemaakt van een, volgens mij vanaf de Williams-periode. McLaren, hij heeft overal zitten. March wordt hier geroepen. Ja, March, het is uit de jaren 70 praat je erover. Zat hij al te sluiten. Dus die, die heeft het hele Formule 1-circus heeft hij natuurlijk allemaal wel een beetje gezien. En heeft verschrikkelijk veel overwinningen met zijn auto's gehaald. Eh, eh, wereldkampioenen gemaakt, constructeurstitels binnengehaald. gehaald. Ah, misschien moet je dan ook wel een beetje met pensioen. <laughs> misschien wel. Ja, nou, dat vind ik ook hoor. Dus eh, nee, hij moet er niet meer in een avonturen avontuur gaan stappen. Want voordat je dat ontwikkeld hebt, ben je ook weer vier, vijf jaar verder. Ja, ben je gewoon, ben je gewoon wel een jaartje verder. Dus je moet wel zo zien dat ehm, voordat hij echt 65 eh, is die? 65 is die. Ja, dan ben je een jaartje verder, 66, 67. Voor de setjes hoeft hij het niet meer te doen, hij heeft geld zat. Dus daar hoef je het ook niet meer voor te doen. Het is alleen vaak, hè. Dat is een beetje wat, wat mensen in de autosport hebben. Ze hebben een bepaalde drijfveer. Zit dat in, eh, uiteindelijk in je aderen, ga je altijd door. Tot je 80 bent. Je wil helemaal, of tot je omvalt, je wil helemaal nooit, nooit, nooit wil jij stoppen daarmee. Want het heeft een bepaalde kick, geeft het. En als het eenmaal in je aderen zit, gaat het er niet meer uit. Nou, dat heeft misschien een je ook wel een beetje. Ja, misschien gaat hij wel eerst een uh, jaartje boten en dan uh, zien we hem in één keer eh, bij een ander team terug. Williams of ergens anders. Ja, Ferrari misschien. Ferrari. Eh, Williams. Eh, misschien de Aston Martin. Eh, ik denk dat de Aston Martin misschien een beetje als eerste staat. Ferrari weet ik ook niet. hoe ook, die auto is op het ogenblik niet slecht, hè. Dus hebben ze hem nodig? Ja, geen idee. Maar wel even over de Palmares. Eh, vanaf 92 gewoon zoveel uh, overwinning gemaakt met Williams, met McLaren, met Red Bull natuurlijk. Gewoon vanaf 2010 alleen maar overwinning, overwinning, overwinning elk jaar. Ah, je bent wel een hele grote. Je bent echt een hele grote. Dus, Zeker. nou ja, we wachten het nog even af. In ieder geval is je begin 25 nog bezig met die hypercar van, van Red Bull. Ja, misschien stapt hij wel naar de, naar de, naar de groep C-auto's. Dat hij gaat zeggen, jongens, we gaan hier uit de hypercars maken. We gaan Le Mans doen. Is ook voor hem helemaal nieuw, hè? Maar eh, dat zijn ook weer heel nieuwe projecten. Eh... Eh, weet je wat mooi is? Wij kunnen alleen maar gissen. En bij hem in zijn kopje zit het waarschijnlijk al wat hij gaat doen. Of misschien heeft zijn vrouw gezegd, je gaat helemaal niks meer doen, je moet tuinieren. <laughs> tuinieren? <laughs> of ga vissen, of uh, ga iets anders doen. <laughs> Ja. ja. weet ik wil een keer op vakantie met je. Oh ja, dat zou ook kunnen. nou ja, dan kan hij eh, op vakantie naar Miami en heeft hij een... Even kijken, een sprintrace heb je dan vandaag om 6 uur? Om 6 uur. 6 uur begint sprintrace. En Max en Paul en eh, uiteraard Ricciardo die het enorm eh, goed gedaan heeft. En het is Sergeant gelukt hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, eindelijk hè. Eindelijk, eindelijk. <laughs> Ja, voor, oké, voor één rondje dan dadelijk. <laughs> hij is er klaar. Ja. we gaan het zien. Nee, ik, eh, eh, sprintrace, ik ben heel benieuwd. Ik, vond, eh, het is natuurlijk een vrij smerige baan. ze hebben, je kan helemaal niet buiten je lijn, dan heb je echt gelijk, gelijk een groot probleem. Dus ik ben benieuwd hoe dat met inhoudacties gaat gebeuren. Ja. als Max weg is, dan denk ik dat hij hem gaat winnen. Daarachter ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Uh, Piastri eh, vond ik erg sterk. Uh, Lendo totaal niet. Moe, toch weer zijn zenuwen niet in bedwang gehouden. Terwijl die, ja, die McLaren's gaan natuurlijk enorm goed. Ehm, ik voorspel... zal ik mijn voorspelling doen? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Doe maar. Ik zeg... Ehm, het gaat een hele knotsgekke wedstrijd worden. Ik zeg Max 1. Ricciardo 2. En eh, er staat nu iemand echt heel erg nee te schudden. Ik ben, ik ben er ook helemaal stil van. Jawel, ja, wel, Ricciardo gaat de podium pakken. Ja, ja, die gaat stunten. die gaat twee en ik zeg Hamilton drie. En die komt echt helemaal vanuit achteren. Zo hé, nou. Ja, ja, ja. En als dat gebeurt wordt het een knotsgekke wedstrijd. Dat wou ik zeggen, ik ga zeker kijken als ah, dat gebeurt. Het is wel een baantje waar het op kan. Het is een baantje waar het op kan. Er kan van alles gebeuren. In ja, korte ja, korte bochten kan van alles gebeuren. Ehm, ik denk dat we naar een hele rare wedstrijd gaan kijken. En morgen de hoofdwedstrijd. Ja jongens, eh, eh, Max gaat thee drinken tussendoor. Uh, stop, <laughs> en weg. ja. Dat, uh, klaar. En je gaat helemaal niemand meer zien. <laughs> Dus, of hij moet vanmiddag bij de kwalificatie direct helemaal een rotzootje van maken. Nee. laatste is de sprintwedstrijd. Hè? Ja, de is na sprintwedstrijd. Eh, dat kan natuurlijk ook van alles gebeuren. Kwalificatie hebben we vanavond om 10 uur en de race morgen ook om 10 uur. Ja, ja. En, en wie eh, dit weekend helemaal door de mand gevallen is Ferrari. Die gaat eh, en jongens, die auto's ziet er niet uit, dus die gaan helemaal door de man vallen. Ik vond Leclerc ook niet zo sterk hoor. Nee, die auto's ziet er inderdaad niet uit. Eh. kunnen ze beter, eh, beter laten, dat soort dingen. Het is heel simpel. If it doesn't look fast, it's not fast. En ziet er gewoon echt niet uit. Klaar. <laughs> ja, en daar sluiten we mee af, uh, Rendel. <laughs> okay. da dankjewel. En we gaan nog even Wil Smit draaien met Miami. We're going to Miami. En tot volgende week dan. Dankjewel. Oké. Hoi. Hoi. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, uh. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer rain game melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound, anyway everywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Miami. in the club where the heat is on all night on the beach till the break dawn. I'm going to Miami me wrong, Town got it going on. And New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sediment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys. Ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house. Peace on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars, everybody everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the city where the heat is on. All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Nou, dat zou toch wat zijn, hè? Als dat uitkomt eh, wat uh, Rendel eh, net zei over de sprintrace. 1 Max Verstappen, 2 Ricciardo, <laughs> Daniel Ricciardo. ja, die gaat stunt hoor. En nummer 3 Lewis Hamilton helemaal van achteraf aan in de sprintrace zo dadelijk om 6 uur. Jorden, Will Smith en Miami. We gaan naar het dier van de week. Wie heb je in de aanbieding? Ja, Poekie. Poekie. Poekie is een kater van uh, vijf jaar. En eh, Verstoppertje is een van haar favoriete spellen, of haar, zijn favoriete eh, spellen. Vooral eh, als ze zijn verstopt en mij niet kan vinden, staat er. Maar even zonder dolle, ik vind het gewoon erg spannend. Dit komt omdat ik gewoon niet zoveel gewend ben en daardoor wat eenkennig ben. Mijn verzorgers denken dat dit met wat tijd en geduld wel goed moet komen. Ik hoop dat er zo iemand is die dit met mij wilt uitproberen. En ik ja, hij is toch wel op zoek naar een rustig huishouden... waar ik eh, af en toe eh, naar buiten kan. Niet heel veel eisend, zou je zeggen, toch? Nee. Eh, dus ja, mocht jij geïnteresseerd zijn om de nieuwe eigenaar te worden van Poekie van vijf jaar... dan zou ik zeggen, neem even contact op met de dieren thuis. gelegen natuurlijk aan de Keesomstraat. Kun je ook even langs gaan. Of wel kijken op www.ikzoekbaas.dierenbescherming.nl Dankjewel Thomas. Het dier van de week eh, was dat uh, We gaan uh, zo dadelijk naar Jaap Koper toe en dan gaat het over bevrijdingspop.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 You're zomaar, Thomas, dat oh, deze plaat wel eens eh, langs eh, kan gaan komen <laughs> morgen bij Bevrijsport. Was je nou het meezingen? Laat, laat dat eh, zingen maar aan uh, Danny Vera. Danny Vera, ja, die is morgen ook. Nou, gelukkig, want ja, die staat op het hoofdpodium natuurlijk, ja. hè, bij Bevrijdingspop. Maar er staan nog veel meer artiesten en ook artiesten die al lang geweest zijn bij onze collega Jaap Koper in Alternative FM. En vandaar dat we Jaap even opgebeld hebben. Goedemiddag Jaap klopt uh, Rob, helemaal. Er zitten er een, nou, ik, zal niet zeggen dat er een aantal bij ons ook opgetreden hebben. Eigenlijk is dat er maar eentje. En die staat ook toevallig op het hoofdpodium. En dat is Chef Special geweest. Wauw, hé. En wanneer was dat, eh, Jaap? is denk ik, eh, we leven nu in 2024, 15 eh, jaar geleden, toen nog bijna niemand van ze ooit gehoord heeft. Het verhaal daarachter is ook heel erg leuk. Eh, wij hadden toen drie mensen die dat programma deden, waarvan ik er dus één was. Maar we hadden toen ook nog Menno Hoekstraat, die een blauwe maandag mee heeft gedaan. En wat was het geval? Menno Hoekstraat die zat in het klasje van het ondernemerscollege. En wie zat daar ook in, in datzelfde klasje? De drummer van dezelfde band waar we het net over hadden, Chef Special. En dat is Wouter Prudon. En die vroeg op een gegeven moment, ja, ik heb een band, eh, kunnen we daar iets eh, mee eh, doen? Bij, want ik heb gehoord dat jij bij de radio zit. Nou, bla bla bla. Je zegt, zet mij, nou kom maar langs. Nou, alleen Menno kon niet goed interviewen, dus dat heb ik gedaan. En ik weet nog, na afloop van die uitzending, dat Joshua Nollet, de frontman van de band, zegt, gast, Jij stelt wel hele goede vragen. Want die had eh, weer gedacht dat ik een, een of andere sukkel was van een lokale omroep... die dan met een paar eh, leuke populaire vragen... maar dat ging niet door. <laughs> Dus ik heb wel een... Eh, en niet alleen ik, maar ook Marcus, want die loopt daar als fotograaf bij Bevrijdingspop rond. toch wel kennelijk wat indrukken achtergelaten bij de heren van Chef Special. Zeker, en dat betekent ook dat jij er morgen bent, of niet? dat, eh, ja, maar niet de hele dag. Maar kijk, eh, je hebt eh, een aantal mensen genoemd, of jij niet, maar Thomas heeft dat min of meer gedaan met wat er op het hoofdpodium was en gaat spelen. Maar als ik eh, bijvoorbeeld ook kijk naar de andere podia, de, bijvoorbeeld op eh, het Sena Performance Stage Powered by Bud, dat is ook een podium, dat staat meer bij het provinciehuis. Daar staan toch ook best wel wat, eh, wat mooie dingen. Bijvoorbeeld Ikpi, dat is een Nederlandse band, die hebben nog niks uitgebracht, maar let eventjes erop, want dat wordt denk ik best wel een hele grote band in Nederland. bijna iedereen heeft het erover. Uh, Kimono is ook niet verkeerd. Die spelen van half acht tot tien voor half negen. En dan hebben we eh, ja, een beetje een eh, lawaaimaker bij, bij dat podium. Of van, eigenlijk is dat een lawaaimaakster maar daar moet je van houden. En dat is Elmer. Die, eh, die speelt Magic P. Dat, moet je een beetje denken aan Nederlandstalige hiphop met, eh, met raps. En dan is er bijvoorbeeld op het Vrijheidspodium ook nog iemand die mee mag doen tijdens de popronde eh, voor het komende najaar. En dat is Jacob Drescher. En die man die heeft samen met zijn band ook nog een optreden gedaan. Ik dacht twee jaar geleden inmiddels al bij de Rob Agda wordt. En dat is ook iets waar je zeker op moet letten. Dat zijn eigenlijk een beetje de waarvan ik denk, ja, dat zou wel een beetje de moeite waard eh, kunnen zijn als je morgen naar bevrijdingspop eh, gaat, Rob. Ja, en de, de winnaar natuurlijk van eh, de Rob Acta Awards. Ja, die trap af. Dat is Hunk. Die hebben we ook laten horen in ons programma. Sterker nog, Joan, de frontman, frontman moet je mij horen, de frontvrouw van de band, Joan de Bruin Kops, die, die heeft ook al wat bij ons gezegd in de uitzending. Zij is niet alleen maar bezig geweest met Hunk. ze heeft nog nog een band eh, gehad. En ze heeft ook nog een Zandvoorts lijntje lopen, want ze geeft namelijk muziekles in de blauwe trim. hey, kijk. dat, nou, dat is, dat is leuk om te horen. Nee. Nee, dus, eh, en wat ook nog grappig is om te vertellen, eh, bij de collega's van NH Nieuws is er een heel artikel aan opgehangen. Want ja, eh, wat, wat moet je dan doen om toch een beetje de aandacht te krijgen? Want bij jullie kwam Kraantje Papi langs, die zit dus vlak achter Hunk. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om een beginnend band. En ook Hunk mag meedoen bij de popronde van 2024. Ja, is het natuurlijk wel leuk als je wat mensen weet te trekken. En ze zijn dan toch altijd een beetje bang van, komen er dan nog wat mensen op ons af? Dus ze hebben een beetje met stickers lopen plakken, ze hebben boven lopen flyeren in Haarlem. Ja, ze hebben er alles aan gedaan om dat een beetje onder de aandacht te brengen. Je zou even daarvoor eh, de item bij het NH-nieuws moeten bekijken, want ze hebben er wel wat over gezegd. Ik, heb, ik heb het gezien, Jaap. Ik vond het uh, geweldig. Ja, en het zijn ook hele leuke, leuke gasten. dus, ja, het is ook een club van, van, de, van lui die allemaal een beetje eh, bezig zijn op het in eh, Holland Conservatorium van Haarlem. Dat is ook een muziekopleiding. Die, uh, dat, daar, daar zitten een aantal van die gasten die, die doen dat daar. En ja, wij, Marcus van Dam en ik, hebben dan altijd één gitarist die in die band meespeelt. Dat is Rasmus Bisschop. Maar die jongen die speelt in zoveel bands dat we wel eens afvragen van eh, heeft hij dan nog wat tijd om bij Hunk te spelen? Nou, eh, en bovendien was het ook nog wel eens een beetje de wens van deze gitarist of ooit op het hoofdpodium te staan bij Bevrijdingspop. En uiteindelijk is het hem gelukt, want vorig jaar speelde hij in drie bands en toen is het hem niet gelukt. En bij deze band is het hem wel gelukt. Dus eh, de speciale aandacht is voor meneer Rasmus Bisschop morgen bij Hunk. Ah, ik, ben, ik ben toch wel benieuwd, Jaap, als ik even aan jou mag vragen. Ja. <laughs> We zien eh, op het hoofdpodium tussen drie en kwart voor vier, daar staat Merel. Merel, ja. Ken jij die? Nee, ik, dat, dat, heb ik nou... nou oh, die ken je oh, niet? oh. oh. <laughs> Dus- dat, dus, dus dat, dat, niet, maar de Indian bijvoorbeeld die daar na weer zit, dat is niet wel heel erg... Eh, ja, ik, ik bedoel, ik, eh, eh, ja, je mag me rustig wel een factotum noemen, maar <laughs> ik, ik, van, van Merel, ja, sorry, daar moet ik toch even het antwoord een beetje schuldig op blijven. Maar ik zal even kijken, dan zal ik nu even meteen Google aanzetten. Ja, <laughs> die heeft heel, hele aparte muziek, Zet het geluid maar niet aan als je een filmpje aandrukt. Ja, Merel is in België wel enorm populair trouwens, hoor. Dus, eh, dat is wel leuk. kijk, daar ga je al. Eh, nee, ze is niet Belgisch, maar eh, daar in België is ze helemaal weg van Merel. Ja. Merel, maar volgens mij is het Merel Balbeet, heet zij volgens mij in Dicht. Dat zou kunnen. Ja, ik ken haar als Merel. Ik ken haar als Merel. Uh, even gezocht. Uh, inmiddels ze is ze 33 jaar. En ja, ze, dat, zij heet in het echt Merel Balde. Maar ja, eh, mijn, eh, mijn muzikale kennis zegt me niet zoveel. En ze komt oorspronkelijk dus uit Dordrecht. Ja, dan ga je al. Kijk, als ik dan het, uh, het petje van 3 voor 12 Noord-Holland opzet, dan gaat dit weer in de richting van 3 voor 12 Rotterdam. Ja, die zullen daar wel wat meer kaas van gegeten hebben dan dat ik dat heb. En bovendien is zij dus denk ik ook al een tijd bezig. Top ja, dat, klopt. Dat klopt. Al, jaren is ze bezig. En, ja, 2018. Ja, nou, toen is ze doorgebroken in oh, ik wou zeggen, ze is wel langer eh, bezig. Ja, ze is wel langer bezig. Maar 2018 nou heeft ze een hit gezocht. Dus kun je nagaan eh, dat ik dus ook niet alles weet eh, in dat, <laughs> dat Nee, dat, nou ja, dat, dat zou nummer, helemaal te gek zijn natuurlijk. Lekker met de meiden. Ja, lekker met de meiden. Lekker met de meiden. maar, maar, dat is even ter aanvulling op van... er is best nog wel wat te doen morgen op, op bevrijdingspop in Haarlem. En het is dus niet alleen op het hoofdpodium, maar ook op die twee andere podia zijn toch best nog wel wat leuke dingen te zien. Zeker. Je moet er alleen oog voor hebben. Gewoon lekker langs gaan morgen, gratis eh, toegankelijk. En eh, ja, alleen mag je waarschijnlijk geen eigen drinken meenemen. Weet jij daar wat over? Of eh, is dat... Eh, nou, daar weet ik niet zoveel van. maar vorig jaar was dat ook al, zo hoor. Dat, dat, dat, dat, dat, niet mag. En ja, weet je, er is genoeg op het terrein zelf. Schijnbaar moet je dan toch wel ergens je, je geld of wat dan ook, of je bankpas ergens... Ja, gaat via een automaat en dan krijg je muntjes. Dan er wat van die muntjes uit eh, en dan kan je dan eh, daar ergens voor het vertier en voor de inwendige mens... kan je daar eh, met die muntjes dan wat, wat halen. Zo, zo werkt het dan. Mooi. Nou, ik ben weer helemaal blij met je update, Jaap. Dankjewel daarvoor. ja <laughs> graag gedaan. En heel veel plezier morgen, hè? Ja, ik zeg nogmaals, het, eh, wordt, een, eh, het, wordt, een hele, eh, het wordt een hele zit. Maar ik denk dat het alleen voor mij eigenlijk meer een beetje een dagprogramma is. Want Rob, net als jij ben ik nog altijd een enorme liefhebber van de snelheid. Dus we moeten toch wel weer uh, s'avonds klaar zitten voor de Formule race van de Grand Prix van Miami. Natuurlijk. Ja. Tien uur, Jaap. Dus ja, <laughs> nou, het moet te doen dus zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Nou, nogmaals, heel veel plezier. En eh, ik zou er niet bij zitten als ik jou was. En gewoon lekker naar een bevrijdingspop gaan morgen. Ga ik zeker doen. Eh, oké, okay, dankjewel. Oh ja, Chef Special gaan we nog een keer draaien. Now uh, eh, fly like me. I got speed like I'm Senna. I'm classy like Vienna. Like Mozart, like Brahms. I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami. I'm crazy like Einstein. You don't understand me. I'm plastic like Barbie. I'm feminist like Cardi. I'm destined to party. I'm like Paris. I'm naughty. I'm a queen like Serena. I'm a king. I'm a dreamer. I'm me like nobody else Nobody walk like me, nobody talk like me Nobody love like me, nobody take my dream Nobody ever saw just what these eyes have seen But if I jump like this, nobody fly like me Here we go! Somebody once told me, sit down and walk this way I've been myself before, I'm still myself today I got no time for revision, I don't do quiet and listen I'm no patient, patience, never break down, racing. Yeah, is this what they mean, what they say? It's never too late It's never too late to change hey. So let me just go my way, go my way And I'll be okay, nobody walk like me Nobody talk like me, nobody love like me Nobody take my dream nobody ever saw just what these eyes have seen. But if I jump like this, nobody fly like me. Here we go. Nobody Mata bella. I want peace like Mandela. Miss Poppins, Rihanna, under this same umbrella. I'm the only successor. I'm Roman, I'm Kendall. I'm Scandal, I'm fashion like Naomi Campbell. It's me. Come sing. It's all me. I'm unapologetically buzzing like Aldrin. I'm Jordan, I'm ballin', I jump. Nobody fly like me. Here we go. Hij zou zomaar daar eh, langs kunnen komen, hè? deze single morgen eh, op het eh, houtpodium. Deze van uh, Chef Special en Fly Like Me. We gaan nou alweer op naar het volgende radioprogramma Entertainment View met Fred Heij. Hij is er nog niet, maar ja... Staat in de file, denk ik. Waarschijnlijk in de file, want het is best wel druk op, op de wegen. Ook ja, eh, vanwege allerlei omstandigheden. En eh, de doodherdenking is het natuurlijk. Nog hè? Even handig om te melden dat zometeen eh, vanaf 6 uur tot half tien vanavond de zeeweg is afgesloten. Dus hou daar even rekening mee. Mocht je binnen die tijd weg willen, tussen 6 en half 10 is de zeeweg dicht. Oké, nou, u bent gewaarschuwd. Zandvoortslaan wel gewoon beschikbaar, toch? Ja. Nou, mooi. In ieder geval straks twee minuten stil zijn om acht uur. Maar daarvoor eh, moeten we nog even één uur heel veel eh, herrie horen met de raceauto's. De sprintrace, hè? Ja, om, eh, zes om uur. Ricciardo, hè? Let op, hè? Ricciardo, ja, jullie het gaat zeggen gebeuren, Ricciardo. Ja, het gaat gebeuren.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 And I oh yeah, Frank Sinatra in Dad's Life. Zo is het leven, ook druk op de weg en zo, hè Fred? Dat hoort ook allemaal bij het leven. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Ja, leuk dat je er weer bent. Zo Entertainment for You. Ja, even, eh, eh, even, even moeten missen. Ja, ja, even heel in het kort eh, wat je nog gaat doen. Eh, niet veel. Niet <laughs> muziek draaien. <laughs> Alleen muziek draaien. we gaan eh, in ieder geval nog twee mensen bellen. Ja? Uh, René Bekker gaan we bellen over zijn nieuwe single Zolang, niet, of, Zolang niet gezien. En we gaan Antonio Giesbers bellen. En die heeft het over Niemandsland. Niemandsland, oké. Niemandsland, ja. Nou ja, dus uh, nou, wordt wel een mooie uitzending, denk ik. Ja, lekkere muziek. Verzoekplaatjes ook weer. Met, Verzoekplaatjes, www.zfmartiesten.nl dus www.zfmartiesten.nl. Eventjes rechtsboven in de hoek en dan kun je een mailtje sturen. Klikken de klik en eh, vraag je plaat aan. Tot 7 uur entertainment voor jou. En eh, daarna gaan we naar eh, de 2 minuten stilte. Hè? Om 8 uur tot 2 over 8. Ook wij van de radio doen er uiteraard aan mee. Straks om 8 uur even 2 minuten stil graag met z'n allen. En dankjewel weer Thomas voor ja, je bijdrage. Ja, en eh, tot de volgende week.